uur. Wouter met het RWS Journaal. De provincie Brabant is de boeren die gisteren het provinciehuis blokkeerden... beperkt tegemoet gekomen. Alleen boeren met plannen voor milieuvriendelijke stallen... krijgen uitstel om aan de stikstofeisen te voldoen, hebben de staten besloten. Voor vanochtend staat een nieuwe actie gepland. Boeren willen zendtijd opeisen in het tv-programma van Harry Mens... dat in Noordwijk wordt opgenomen. Amerikaanse vluchten naar Cuba worden vanaf 10 december beperkt tot de hoofdstad Havana. Van de regering Trump mag er niet meer worden gevlogen... naar de negen andere internationale luchthavens op het eiland. De beperking is bedoeld om het Amerikaanse toerisme tegen te gaan... en het eiland te straffen voor onderdrukking van de Cubaanse oppositie... en voor de steun aan president Maduro van Venezuela... Onder president Obama werden de banden tussen de VS en Cuba aangehaald. Maar Trump is veel kritischer over het Cubaanse bewind. De vier grote steden willen dat het kabinet meer doet... om de groei van het aantal daklozen tegen te gaan. Volgens de gemeenten is de wachttijd voor opvang in het afgelopen jaar fors gestegen... en zitten de opvanglocaties overvol. De steden vragen om meer geld en minder regels. De dierenambulance in Vianen is op zoek naar nieuwe eigenaren... voor tientallen katten en een paar geiten, konijnen en cavia's. De dieren hebben een nieuw thuis nodig, omdat hun baasje is overleden. De man van de overleden vrouw belde de dierenambulance... dat hij niet zelf voor de dieren kan zorgen. De dierenambulance heeft alle beesten met drie wagens opgehaald. De grootste actie die de organisatie ooit uitvoerde. De hele operatie kost 9000 euro. Om dat te betalen is een crowdfundingsactie opgezet. Het weer nog, vannacht waait het stevig, aan zee hard tot stormachtig. In het noordwesten valt er mogelijk ook wat regen. Overdag blijft het waaien. De zon komt er geregeld bij, behalve in het noordwesten. En het wordt zo'n 18 graden. Zondag wordt het niet warmer dan 12 graden. Dit was het NMS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag! Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht.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 Space your CD and your fake hair having ugly with no makeup, yeah, contact right, wearing fake breasts, and get the step. Well, I never. Yeah, and you never will. Get the funk out, Get the funk. stuff is banging, right? But this music is straight up whack. Word is bond. I can't stand this house. It's straight up. I'm talking to the DJ right now. Hey, yo, kid, what's this record you playing right here? The Request by 95 North. Oh, The Request, huh? Well, I request that you take this whack shit off, or else I'm gonna take it off for you. How about that? Yo, man, what the f you doing? Oh, you wanna come to blows? Oh, come on, let's do it right yeah, now.